Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er in Nederland ruim 20.000 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS. Bij ruim 17.000 van hen is corona ook daadwerkelijk vastgesteld. Bij de rest ging het om een vermoeden. Zes op de tien coronadoden vorig jaar waren verpleeghuisbewoners... en andere mensen die langdurige zorg kregen. Het CBS baseert de voorlopige sterftecijfers op overlijdensberichten en verklaringen van artsen. In juni komt er een breder beeld van de doodsoorzaken vorig jaar. Een containerschip ten noorden van Vlieland heeft problemen met het roer... waardoor het alleen nog maar rondjes kan varen. Het 170 meter lange schip Escape was volgens het ANP onderweg van Rotterdam naar Helsinki. De kustwacht heeft een schip gestuurd om de Escape naar een veilige plek te slepen. Mochten er andere schepen in de buurt komen, dan worden die gewaarschuwd. De oorzaak van de problemen met het roer is nog onduidelijk. De Noord-Nederlandse uitgever NDC Media Groep wil af van al zijn 40 huis-aan-huisbladen. Volgens RTV Noord ziet het bedrijf geen manieren meer om nog winst te maken met de bladen. Hoeveel werknemers worden getroffen door de plannen is nog onduidelijk. Journalistenvakbond NVJ vindt het jammer dat er weer lokale nieuwsmedia sneuvelen. Een man van 69 uit Den Haag is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur... en een behandeling door de reclassering voor het stelen van grafbeelden en het vernielen van graven. Hij stal vorig jaar minstens 15 beelden op begraafplaatsen in Den Haag en Monster. Het aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, maar niet alle gevonden grafbeelden zijn te traceren. De Hagenaar verklaarde in een moeilijke periode te zitten... en zegt dat hij geborgenheid zocht op de begraafplaatsen. Het weer nog. Vannacht neemt vanuit het noorden de kans op sneeuw toe. Het waait opnieuw stevig. Overdag klaart het in de middag op en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NWS Journaal.